Gisteren moesten asielzoekers overnachten in kantoorruimte zonder bedden. Volgens experts moeten gemeenten gebruik gaan maken van leegstaande gebouwen. Je hebt natuurlijk in alle gemeentes sowieso wel enige leegstand. En als je als gemeente daarover zou kunnen beschikken... als je zou kunnen zeggen van nou ja, op het moment dat we dan eh, locaties nodig hebben... dan gebruiken we een leegstaand kantoorpand, een leegstaand gemeentehuis... voor die opvang, eh, dan heb je wat meer flexibiliteit. Staatssecretaris Van de Burg heeft gemeenten al gevraagd... plek te zoeken voor asielzoekers. Er zijn nog meer kinderen uit huis geplaatst door de toeslagenaffaire dan eerst gedacht. Door die affaire kwamen tienduizenden ouders onterecht in grote financiële problemen. En vaak leidde dat dus tot uithuisplaatsingen. Het gaat om bijna 1700 kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Meer dan 550 daarvan woonden eind vorig jaar nog steeds niet weer thuis. Rusland wil dat Polen sorry zegt voor een incident waarbij de Russische ambassadeur werd besmeurd. Dat gebeurde maandag op een begraafplaats in Warschau. De ambassadeur wilde een kans leggen, maar mensen gooiden toen rode verf over hem heen. En zojuist is de bal gaan rollen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ajax kan vanavond kampioen worden als ze deze wedstrijd tegen Heerenveen winnen. Maar ook als ze niet winnen is de kans groot dat ze alsnog de kampioenschaal mee naar huis nemen, zegt commentator Andy Houtkamp. Vanavond ja, is toch wel de verwachting dat eh, Ajax kampioen gaat worden. Want zelfs als ze niet winnen, maar als PSV dan ook niet wint, dan zijn ze ook kampioen. Ondanks dat de Amsterdammers de winst dus al bijna kunnen ruiken... vindt deze supporter het nog best spannend, is te zien bij AT5. Ik voel een knoop in mijn maag. Het is wel eh, een wedstrijd die zegt van, joh, het moet er toe doen nu. Dit is de wedstrijd, this is the moment, so it will be. Als Ajax wint worden de spelers gehuldigd in het stadion. De gemeente wil geen feest in de binnenstad omdat er geen genoeg beveiligers zijn. Het weer in het westen en het noorden kan wat regen vallen. Op andere plekken blijft het droog. Morgen opnieuw een lekker zonnetje en het wordt een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A2 richting Amsterdam tussen Oude Rijn en Maars 10 minuten vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. Op eh, de A9 ook maar Diemen staat tussen Batuverdorp en het AMC 8 kilometer en daar heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu jouw keuze ZFM. Mm. I've been a throw up the sex in a uh -huh. And I can put you in up the sex in her.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 Uh-huh. And I can put you in quieto Que quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco eh. Micro, dosis, rola, oxi Pensando solo un glossy Ya yo le di toda la posi Champú de coco Ya me subale Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo gravedad que me pueda elevar.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 Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura Todita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía, que aquel día tengo tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.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 But nothing they could buy me, made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what luck can do? Crazy what luck can do. Can someone chasing. You slowly drive me crazy. Red blooded baby, can't get you off my mind.